Hij deed afgelopen nacht niets vermoedend de deur open toen er was aangebeld en kreeg meteen een groot mes in zijn nek. De dader werd overmeesterd door andere mensen in het huis en is meegenomen door de politie. Wat hem bezielde is nog onduidelijk. Dader en slachtoffer raakten allebei licht gewond. Nog tot in de loop van de middag trekt storm Bella over het land. Op verschillende plekken zijn er al problemen door omgevallen bomen op de weg. En sommige vliegtuigen op Schiphol konden niet in één keer landen. Storm Bella heeft in Engeland nog wat meer ellende veroorzaakt. Zo moesten er in het stadje Bedford mensen gisteren met zandzakken sjouwen. Everyone rallied round last night. People, um, local neighbors were digging the trenches, bringing sandbags. Um, some guys with big trucks came and pulled out the huge trees that you can see over the road which were getting stuck underneath the little white bridge. Bij een Amerikaanse bowlingbaan zijn drie mensen doodgeschoten, onder wie twee tieners. De politie van de plaats Rockford heeft een verdachte van 37 opgepakt en gaat ervan uit dat hij in zijn eentje op willekeurige mensen heeft geschoten. We believe it's random and the only individual we believe at this point to be involved uh, we, we may have in custody. Er raakten drie anderen gewond. Nederlands begint pas op 8 januari, maar volgens de Europese Commissie is het vandaag een soort Europese coronavaccinatiedag. Our European vaccination days are a touching moment of unity and a European success story. Het is een ontroerend voorbeeld van Europese eenheid, zegt de voorzitter van de Europese Commissie. Vanochtend zijn onder meer in Italië, Tsjechië en Spanje de eerste spuiten in een arm gegaan. Andere landen konden niet wachten. Duitsland, Hongarije en Slowakije begonnen gisteren al. Dan het weer nog. Stormachtig is het. Het regent flink en het is 5 tot 8 graden. Vanmiddag gaat de wind een beetje liggen. Morgen is het best bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met zeer zware windstoten.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 sight to behold for the young and the old. Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da. skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da.